Het gaat om twee vrouwen en een man. De vrouwen hebben een Nederlands-Marokkaanse achtergrond. De man komt oorspronkelijk uit Irak. De twee vrouwen stonden gesignaleerd bij de internationale politiedienst Interpol. Een motocrosser uit Harderwijk, die gisteren een ongeluk kreeg op de crossbaan in Ermelo, is in het ziekenhuis overleden. De man van 34 kwam tijdens de vrije training op het terrein van de crossclub ten val. Andere motocrossers reden vervolgens over hem heen. Op het terrein in Ermelo mag vrij worden getraind als er geen wedstrijden zijn. Het slachtoffer van 34 was pas gisteren lid geworden van de motocrossclub in Ermelo. Zes lijsttrekkers voor de Eerste Kamer hebben vanmorgen de degens gekruist in het eerste verkiezingsdebat. Het ging onder meer over onderwerpen als klimaat, immigratie, veiligheid en de Europese Unie. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor provinciale staten. De statenleden die dan worden gekozen kiezen in mei de nieuwe Eerste Kamer. Gewone burgers kunnen dus niet op die lijsttrekkers stemmen. Bij een ongeluk op de A59 bij Rosmalen zijn vannacht drie mensen om het leven gekomen. Eerst werden twee lichamen gevonden. Later, bij de berging, bleek dat er nog een derde dode was. Ze zaten in een auto die rond half zes van de weg raakte... en vermoedelijk tegen een pijler van een matrixbord reed. De auto brandde volledig uit. De politie onderzoekt waardoor de auto van de weg raakte. De identiteit van de slachtoffers is nog niet vastgesteld.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 Als je de klank van het strand hoort, dan denk ik aan mijn lief. Het was een lange hete zomer, in Zandvoort op het strand. Ik was romantisch, echt een dromer, maar ik was vooral verbrand. Ze kwam me redden van mijn wat heeft zij me toen geleerd? Dat ik niet zo weg zou kwijnen Als ik me maar had ingesmeerd Met de sneltrein naar Zandvoort Want daar woont mijn hart te diep Als je de klank ZFM. don't look at me, babe, I wanna catch on fire.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 Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a, a bit of the truth, the truth.